Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat er een DNA-verwantschapsonderzoek doen. Tussen 1995 en 2001 werden in Utrecht 18 vrouwen aangevallen. Zeven van hen werden verkracht. Het is een raadsel wie de dader is. Anders dan in het DNA-onderzoek naar de dood van Marianne Vaatstra... worden er geen mensen opgeroepen om hun DNA af te staan... In de DNA-databank wordt gezocht naar profielen die gedeeltelijk overeenkomen met het profiel van de dader. Premier Rutte leidt over anderhalve week een economische missie naar Turkije. De reis is bedoeld om de diplomatieke en economische betrekkingen te verstevigen. Het bezoek is gepland voor 5 tot en met 7 november. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst zal Rutte de missie zeker leiden... ook als er ontwikkelingen zijn in de formatie. Algemeen wordt aangenomen dat het nieuwe kabinet op zijn vroegst... op donderdag 8 november kan worden beëdigd. De Russische activist en oppositieleider Sergei Udaltsov is aangeklaagd voor het plannen van een oproer tegen president Poetin. Udaltsov is de leider van de oppositiepartij Linksfront, die regelmatig demonstraties tegen Poetin organiseert. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij tien jaar cel krijgen. Udaltsov zegt dat opnames waarin hij het oproer zou plannen nep zijn en er een hetze tegen hem wordt gevoerd. De Rus laat via Twitter weten dat niet hij, maar het regime van Poetin voor de rechter moet komen. Op de A28 bij Eelde is een automobilist omgekomen bij een ongeluk in een file. Twee mensen raakten gewond. De file was ontstaan door uitgelopen werkzaamheden. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd... maar duidelijk is wel dat er twee personenauto's en een vrachtwagen waren betrokken bij het ongeluk. Het weer, in het zuiden en aan de kust bewolkt en af en toe regen. In het midden en noorden van het land periode met zon. Het is zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar rijdt het langzaam over 10 kilometer tussen Blarikum en het Bunschoten.